Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Russische premier Poetin wil degene die achter de dubbele zelfmoordaanslag in Moskou zitten vernietigen. Poetin noemt het een gruwelijke daad met verschrikkelijke gevolgen. Hij is ervan overtuigd dat de daders zullen worden gepakt. Bij de aanslagen op twee metrostations kwamen in de ochtendspit zeker 37 mensen om het leven. De zelfmoordenaars waren vrouwen die vermoedelijk zijn geholpen door twee andere vrouwen. De Russische politie heeft hun foto's verspreid op metrostations. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist... maar de autoriteiten denken dat de islamitische militanten uit de noordelijke Caucasus erachter zitten. De afgelopen weken hebben Russische troepen zeker twintig rebellen gedood in Ingushetië. Ook zei de Tsjetsjeense rebellenleider Umarov vorige maand dat de gevechten zich naar Russische steden zouden verplaatsen. Bij het ongeluk met een platte kar in Boekel zijn gisteren niet twee, maar vier mensen zwaar gewond geraakt. Twee gewonden zijn vanochtend overgeplaatst naar de intensive care. Het zijn de coaches van de twee handbalteams die gehuldigd werden voor een kampioenschap. De platte kar sloeg om op een rotonde, vermoedelijk omdat er te veel mensen op zaten. Geen van de vier zwaar gewonden verkeert in levensgevaar. In totaal zijn 22 mensen in een ziekenhuis behandeld. De Wereldgezondheidsorganisatie en andere overheidsinstellingen hebben onnodig paniek gezaaid over de Mexicaanse griep. En dat deden ze mogelijk onder invloed van de farmaceutische industrie. Dat staat in een ontwerprapport van de Raad van Europa. Opsteller van het rapport is de Britse Labour-parlementariër Flynn, die in een Britse krant wordt geciteerd. Het aantal doden dat verwacht werd in Groot-Brittannië werd sterk overdreven, zegt Flynn. De eerste schattingen gingen uit van 65.000 doden, terwijl het werkelijke aantal uitkwam op 360. Ook in Nederland was het verschil tussen de schattingen en het daadwerkelijke aantal overlijdensgevallen groot. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en dan wordt het maximaal 15 graden.